Gert Kluk het NOS Journaal. De Spaanse regering aan te vechten van separatistenleider Puigdemont. Die wil opnieuw regio-president worden van Catalonië. Volgens Madrid kan Puigdemont niet opnieuw de Catalaanse regering gaan leiden. Onder meer omdat er in Spanje een arrestatiebevel tegen hem loopt. In oktober week hij uit naar België uit angst voor arrestatie. Het parlement van Catalonië stemt volgende week over de benoeming. Puigdemont is de enige kandidaat. Het DNA-onderzoek onder Limburgers in de moordzaak Nicky Verstappen wordt groter dan eerder aangekondigd. Er worden niet 15.000 mannen uit de provincie opgeroepen om wangslijm af te staan, maar ruim 22.000 meldt in Limburg. De 11-jarige Nicky werd in 1998 vermoord en de dader is nooit gevonden. De politie bevestigt dat meer mensen worden opgeroepen, maar zegt niets over het precieze aantal. Het verwantschaponderzoek begint volgende maand. Het ministerie van Defensie gaat nieuw onderzoek doen naar de verdwijning van Nederlandse oorlogsschepen in de Javazee. Aanleiding zijn nieuwe berichten in de media over de drie schepen die in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners tot zinken werden gebracht. De afgelopen dagen meldde een Indonesische nieuwssite dat er wel degelijk vergunningen zijn afgegeven voor bergingswerkzaamheden in het gebied waar de schepen lagen. En ook zouden menselijke resten in een massagraf zijn begraven. Dit leidde tot beroering in politiek Den Haag en het kabinet vroeg Indonesië opnieuw om opheldering. Nu is dus besloten tot een nieuw onderzoek. Montiginisten mogen vanaf 2020 zelf gaatjes boren en vullen, verdoven en röntgenfoto's maken. Het gaat om een proef van vijf jaar, zegt minister Bruins. Hij verwacht dat tandartsen zo meer tijd overhouden voor complexere behandelingen. Bruins benadrukt dat montiginisten al jaren worden opgeleid voor het boren van kleine gaatjes. Ze mogen het nu ook al doen, maar alleen in opdracht van artsen. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land en enkele bui. Vanuit het westen breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 9. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live. Elke donderdagmiddag van 2 tot 6. En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox op deze 25 januari 2018. Aflevering 219 eh, in de vierde jaargang. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Het internet tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. beginnen zometeen met de Fleetwood Mac en daarachteraan Queen. Veel plezier het komende uur. nodig om eh, dit nummer af te kondigen. Maar we doen het gewoon toch. Dit was Breakthrough van het album The Miracle uit 1989. En de groep was natuurlijk Queen. We begonnen met Fleetwood Mac en Dr. Brown. En dat kun je vinden op de uit 1968 eh, afkomstige LP Mr. Wonderful. En eh, in die periode hadden ze drie leadgitaristen. Peter Green, Jeremy Spencer en Danny Kerwin. En dit keer was het de beurt aan Jeremy Spencer. Eh, volgende week trouwens van Fleetwood Mac een, een, soortement, een soortement vergeten single. Maar dat hoor je volgende week. Nu gaan we luisteren naar een nummer van het album Nashville Skyline van Bob Dylan. Tonight I'll be staying here with you. suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning. But it was more do. Oh, your love comes on so strong, and I've waited all day long for tonight when I'll be staying here with you. Is it really any wonder? The love that a stranger might receive you cast your spell and I went under. I find it so difficult to leave. I can hear that whistle blowing. I see that station master too. If there's a poor boy on the street, then let him have my seat. Cause tonight I'll be staying here with you. there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying here with you. uit 1969, het album Nashville Skyline. En dit was Bob Dylan met Tonight I'll Be Staying Here With You. De volgende vier platen komen uit 1968. Allemaal nieuwe binnenkomers in de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. 25 januari 1968. En de eerste nieuwe binnenkomer komt op 34 Hermits Hermits. I Can't Take Leave Your Loving. don't need a kind of heartache and pain. She's gonna have to see things now can never be the same again. I won't miss her. Well, maybe I'll miss her once in a while. She thinks I'm gonna die now that she's sick about, but she's so wrong. was de eerste nieuwe binnenkomer. Dat was Herman's Hermits met eh, I Can Take or Leave Your Loving. Nieuw op 34. En de nieuwe binnenkomers staan allemaal redelijk dicht bij elkaar. Want de volgende staat op 33. Amen Corner, Bend Me, Shape Me. Eh, the Amen Corner, nieuw op 33. En Bend Me, Shape Me. Eén plaatje hoger weer, op 32 dus, The Beach Boys en Darling... Beach Boys en eh, Darling. En dan zijn we nu toe aan de allerhoogste nieuwe binnenkoper. En die staat wel een paar plaatjes hoger op 29. En een band die eigenlijk niet zo bekend is. Ook geen grote hits heeft gehad. Ook deze eigenlijk niet. Eh, de uh, Symbols, nieuw op 29. En The Best Part of Breaking Up. de nieuwe binnenkomer van 29. The Symbols and the Best Part of Breaking Up. Voordat we naar de tip van Willem gaan luisteren... gaan we eerst even luisteren naar een groep die eerst de White Rockets heette... maar in 1966 hun naam veranderde in The Buffoons. En dat leverde meteen een aantal hits op, waaronder deze... kennen het natuurlijk in diverse uitvoeringen, onder andere die van Richie Valens. En dan heet het gewoon Donna, maar de Buffoons die besloten om het My Girl Donna te noemen in 1973. Dan zijn we toe aan de tip van Willem en die komt eh, vandaag uit eh, Volendam. Een van de vele groepen uit Volendam. Het is geen echt bekende groep. The Left Side. En we draaien zo meteen Confusion in My Mind, hun eerste single. Maar hun grote eh, succes, dat was Like a Locomotion. En dat was niet in Nederland. Maar wel in Frankrijk, nummer 1, met een 400.000 singles verkocht. En in Zuid-Amerika, met name in Brazilië, ook nummer 1 voor Like a Locomotion, geproduceerd door Peter Goelewijn. Maar Willem heeft gekozen voor eh, een plaat waar hij uh, goede herinnering aan heeft, althans aan die tijd, 1968. Confusion in my mind, here is the left side. and the Blizzards and Crying Tears. En dat was een b van de single The Sunshine of Your Shadow. Wat een kwaliteit. Jawel, en eh, trouwens eh, de volgende ook, mogen we stellen. Deze van Dusty. Back van Dusty Springfield. En het verbaast me helemaal niks dat het eh, album... Pardon, neem me niet kwalijk. De, daar zijn we nog niet aan toe, hè? Het verbaast me niks dat het komt van een album met de titel The Magic of Dusty Springfield. Eh, je hoorde net al een paar eh, klanken van een nummer van de groep Amsterdam. Dat is alweer de derde Nederlandse popgroep in het eerste uur. En in twee uur komen er nog eens vier bij. Dus dat is behoorlijk wat de Nederlandse popgroepen hier laten horen in deze uitzending. Amsterdam heeft een eh, grote hit gehad en die heette Lucy Lucy. Lucy Lucy van de groep Amsterdam. De toespraak van Martin Luther King inspireerde ehm, eh, Sam Cooke... tot het schrijven van een geweldig mooi nummer, A Change Is Gonna Come. En eh, dat nummer is door tientallen zangers en zangeressen gecoverd. Maar wij draaien natuurlijk de versie van Sam Cooke. to die. Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change going Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go say, brother, help me please. But he winds up knocking me. time oh, En ik overdreef niet toen ik zei dat er heel veel mensen dit nummer hadden gecoverd. Waaronder Bob Dylan Aretha Franklin en ook de band, maar nog wel 50 anderen. Sam Cooke, Change is Gonna Come. Een top 100 hit uit het jaar 1967. Hier is Tom Jones. Now you've treated me so wrong. I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love. Oh. Yeah. and it looks like I'm never gonna fall in love. It Looks Like I'll Never Fall In Love Again, een top 100 hit uit 1967 van Tom Jones. We kregen altijd, nou ja, we, iedereen, niet iedereen, maar er waren mensen die kregen heigers aan de telefoon vroeger. En dat is niet leuk. Maar met heigen kan je toch ook uh, hits scoren. Kijk maar naar eh, Jane Birkin, en uh, Je t'aime moi non plus. En ook Ian Whitcomb is erin geslaagd. You Turn Me On. Ian Whitcomb en You Turn Me On. Hij wordt op de plaat begeleid door de groep Bluesville... maar die krijgt geen enkele credit van het label. En dan zijn we alweer toe aan de laatste vocalen van dit eerste uur. Hier zijn The Carpenters en For All We Know.